De Birmeese militaire leider gaf hem daarvoor geen toestemming omdat Suu Kyi verwikkeld is in een rechtszaak. Bij zijn vertrek zei Ban op de luchthaven dat hij erg teleurgesteld is. Een land dat geen respect heeft voor mensenrechten en democratie kan zich niet ontwikkelen, zei hij. Ban sprak tijdens zijn tweedaagse bezoek aan Birma twee keer met junta-leider Tan Shui, maar dat leverde niets op. Suu Kyi moet zich voor de rechter verantwoorden omdat ze de regels van haar huisarrest zou hebben overtreden door een Amerikaan te ontvangen. De oppositieleidster zegt dat dit niet uit vrije wil was. De man was over een meer naar haar huis gezwommen. De eerste uittocht van vakantiegangers is dit weekend tot nu toe zonder noemenswaardige problemen verlopen, zeggen de ANWB en de Verkeersinformatiedienst. De vakantie voor de basisscholen begon vrijdag in de regio Noord. Naar schatting 400.000 mensen vertrokken naar het buitenland, de meeste met de auto. De drukte op de wegen bleef gisteren achter bij die op een gewone vrijdag. Mogelijk speelde daarbij ook het weeralarm vanwege zware regen een rol. Ook vandaag viel het aantal files erg mee. De eerste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Fabian Cancellara. Hij won in Monaco een individuele tijdrit over 15,5 kilometer. Hij legde de afstand af in 19 minuten 32. De Spanjaard Alberto Contador werd tweede op bijna 20 seconden. De Brit Bradley Wiggins werd derde. Zevenvoudig toerwinnaar Lance Armstrong, die een comeback maakt, werd tiende op 40 seconden achterstand. Rabokopman Dennis Menchoff deed anderhalve minuut langer over de tijdrit dan Cancellara. En Robert Geesink verloor minder tijd dan zijn kopman. Hij werd dertigste met een achterstand van 1 minuut 15. Het weer vanavond en vannacht flinke opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele regen- en onweersbuien.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 Even voor het nieuws van 5 uur hoor je welke plaat op dit moment de beste is in geheel Europa. 19 jaargangen lang hoor je hem al op ZFM Zandvoort. Het is alweer de 25e aflevering van deze jaargang. Vandaag 26 juni van 2009. De lijst die bestaat uit 13 stijgers, 3 zittenblijvers, 21 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Mac and Dino So Strong, The Killers met Spaceman en Ferry Costum Made of Love, ook uit de lijst vandaan. Snelste stijger, daar beginnen we dit uur straks mee. Anna Grace, Let the Feeling Go, gaat namelijk 10 plekken omhoog naar de nummer 16. Adele, Hometown Glory, zakt er 12 naar 24, ook die hebben we net gehad. En Coldplay, Live in Technicolor 2 met 20 weken het langst genoteerd in de lijst. 26 juni kijken we even in de geschiedenis. 1321 werd de eerste steenlegging van de Domtoren in Utrecht. In 1977 was het laatste concert dat Elvis Presley gaf. Dat alles dus op de 26 juni. Zometeen gaan wij kijken hoe de stand is in de Nederlandse top 40. En we gaan kijken naar de top 10 van een ander land. En deze keer komen we uit in Zweden. Maar allereerst de nummer 16 van Europa. Anna Grace, Let the Feeling Go. In haar derde week hoor je er nu op CFM. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. when the music starts, cause the beat is so. Glasgow met Gone. 11 week in de lijst. Vorige week stond hij nog op nummer 11. Deze week zakt hij vier plaatsen naar nummer 15. Daarvoor die Anna Grace, Let the Feeling Go. 26 vorige week dus en deze week omhoog naar nummer 16. Wie ook winst pakt, dat is Beyoncé. Met haar eh, Sweet Dream stond ze vorige week nog op nummer 17. Deze week gaat ze drie plekken omhoog en komt ze terecht op de nummer 14. En na Beyoncé krijgt van mij ook nog Alexander Rijbak met zijn Fair else. paar vier weken in de lijst. Van 22 stijgt hij naar de nummer 13. De vraag is natuurlijk hoe staat hij ervoor in Zweden? Nou, dan gaan we even kijken. De nummer 10 in Zweden is in ieder geval in handen van Lily Allen. Fuck you. Ferry Costen, We Belong is de nummer 9 al daar. Lady Gaga, Pokerface, de nummer 8. Alexander Rybak, Fair Hij eh, is zakkend, maar staat nog wel op nummer 7 in eh, Zweden. PMMP, Loud vinden we daar op nummer 6. Anapu. Vien vinden we op nummer 5. Aste met de Puesquies Zanochon vinden we op nummer 4. De Ear Rayman featuring de Pussycat Dolls. Yeho is de nummer 3 van Zweden. Los Me van uh, Chic is de nummer 2. En bovenaan de lijst staat Anti Tushkil. Met zijn nummer eh, Juret. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het blijkt een goede plaat te zijn. Althans voor de mensen in Zweden. Zometeen gaan we natuurlijk ook nog even kijken naar de Nederlandse top 40. Dat doen we over een klein half uurtje. Eerst gaan we verder met de lijst van Europa. Komen dan terecht op de nummer 12. Die is in handen van David Ketta en Kelly Rowland. Love Takes Over. Ze stonden vorige week nog op nummer 7. Deze week zakken ze wel en komen ze terecht op nummer 12. David Guetta en Kelly Rowland Love Takes Over. En die worden we in een eh, of andere remix. Van wie dat durf ik niet te zeggen, maar op zich klonk dat redelijk. Nummer 20 deze week in handen van Titiano Ferro, Kelly Rowland, Bree Gentle. 11 weken in de lijst, zakkend 1 plek van 19 naar 20. Peter Gelderblom met Lost staat 9 weken in de lijst, zakt van 16 naar 19. Enrique Iglesias featuring Sierra, Taking Back My Love. 13 weken, uh, goed? Ja, 13 weken in de lijst. Vorige week ook op 13, maar deze week zakken ze naar 18. Sierra, Justin Timberlake, Love, Sex and Magic. 13 weken in de lijst, vorige week op 10, nu zakkend naar 17. Anna Grace, Let the Feeling Go. 3 weken in de lijst, 10 plaatsen winst voor haar. En Last Go Met Gone, 11 weken in de lijst, zakkend van 11 naar 15. Beyoncé, Sweet Dreams, drie weken in de lijst, gaat ook drie plekken omhoog, van 17 naar 14. Alexander Rybak, Fair Tale staat vier weken in de lijst, gaat van 22 omhoog naar nummer 13. David Guetta, Kayla Roland, Love Takes Over hoorde je net. Zes weken in de lijst, zakkend vijf plaatsen van nummer 7 naar nummer 12. En nummer 11 is Carrie Hills en Knock You Down, vier weken in de lijst. Wij gaan de top 10 in en dat doen wij ook meteen met de nummer 10. Dat is er ook eentje die al 10 weken in de lijst staat.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 Ook vandaag is het zomers en dat komt allemaal door eh, Corina die boven Scandinavië zweeft. Vanochtend scheen nog geregeld de zon, maar vanmiddag ontstaan er steeds meer stapelwolken. En deze kunnen in de namiddag groeien tot lokale onweersbuien. Maar ik denk dat de kans in onze regio daartoe eh, vrij klein is. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. De temperatuur loopt op naar een zomerse, maar enigszins eh, benauwde 25 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er dan weer opklaringen, blijft het droog en daalt de temperatuur niet verder dan 16 graden. Morgen beginnen we de dag met geregeld zonneschijn, maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken. Deze groeien in de middag uit tot eh, Fikse regen- en onweersbuien. En tijdens deze buien kan het ook nog eh, komen tot hagel en windstoten. De wind waait uit het noordwesten is overwegend matig verkracht. De temperatuur loopt op naar weer een graadje of 25. Zaterdagavond is er eh, nog een kans op een onweersbui. Maar zondagnacht blijft het dan wel droog en klaart het langzaamaan weer op. De temperatuur daalt dan allemaal naar een kalme 17 graden. Zondag wordt het alleen maar beter. Het blijft droog en de eh, wind wordt iets, iets matiger temperatuur loopt op naar een 26 graden. Zondagavond en maandagnacht zijn er dan wel weer eh, wat wolkenvelden en daalt de temperatuur naar een graadje of 16. In onze regio ziet het op de weg er eh, als volgt uit. Het staat vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiderslot en Knopen Diemen 2 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergrasmeer en Muiderslot 7. A4 Delft richting Amsterdam tussen Knopen Batuverdorp en Knopen de Nieuwe Meer 2. A9, uh, eh, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Velsen 10. A10, de ring Amsterdam, Watergraafsmeer richting Volendam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Nieuwedam 2. A10, de ring Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen Sloten en De Draai 2 kilometer. En nog eentje op de A10, de ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Koenplein. Tussen Osdorp en knooppunt Koenplein, daar staat nog eens 5 kilometer een vielen. Wij gaan verder met eh, de lijst van Europa. Dat doen we met eh, de nummer 8.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 Jeho! Vijf weken staan ze in de lijst. Vorige week stonden ze nog op 9. Deze week eh, gaan ze drie plekken omhoog. Komen ze terecht op 6. De je Milo, You Don't Know. Vijf weken in de lijst. Acht vorige week. Een eh, plekje winst voor hem naar 7. Natasha Beddingfield featuring The Chic Heen met Bruce Water staan vijf weken in de lijst. 14 vorige week en nu omhoog naar 8. En ook Noise Set hoorde je vorige week op 18, deze week naar nummer 9 de nummer 15 eh, slaan we deze week even over. Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Acht weken in de lijst. Vorige week stond ze ook op nummer 5. De tweede zitten blijven dus eh, deze week in de lijst van Europa. Wie er wel weer winst maken, dat zijn de Black Eyed Peas. Zeven weken in de lijst met hun Boom Boom Po. Vorige week stonden ze nog op 6 en deze week gaan ze twee plekken omhoog. Dan komen ze dus terecht op nummer 4. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.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 I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got the beat that 808, that boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down. Boom Boom po! Horen we sinds vorige uur al, maar dan eh, met I Got A Feeling. Ook met Boom Boom Po doen ze het op dit moment nog eh, erg goed in de lijst van Europa. En we gaan natuurlijk weer even kijken, wat is de stand van zaken in de Nederlandse top 40? Vier nieuwe binnenkomers. De Groove Watchers met Sexy Girl op 37. Flinke namen. Als zij langs loopt, binnen op 34. Agnes Release Me op 27. En Flowrider featuring Winter. Met Sugar ook nieuw binnen de lijst. En eh, zelfs op nummer 25 doen ze dat. Top 10 stereo, Last Forever. Sweet Goodbyes van Crash vinden we op 9, net als vorige week. Ride Round van Flowrider featuring Kesha blijft staan op nummer 8. En ook Lily Allen Fuck You blijft staan op 7. I Know You Want Me van Pitbull stond vorige week nog op 13, maar gaat in zijn derde week al naar de nummer 6 toe. Ilse de Lange, Puzzle Me. Vorige week op 6, deze week pakt ze nog één plekje winst en gaat ze naar 5. 4 blijft staan When Love Takes Over, David Guetta, Kelly Rowland. Oude heer Esme Denters blijft staan op 3. Halleluja van Lisa blijft staan op 2. En net als vorige week is ook de beste plaats in de Nederlandse top 40 nog steeds Begin van Matt Con. 10 weken lang staan ze alweer in de lijst. En nog steeds dus uh, bovenaan ze doen het erg goed. Wij gaan verder met de lijst van Europa en komen dan al bij de laatste zittenblijver van deze week tegen. En die staat op nummer 3. Zes weken in de lijst. Bob Sinclair met zijn La La Song blijft hij dus staan op nummer 3.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 But I keep walking on, keep open doors, keep stonden vorige week nog helemaal bovenaan de lijst. Madcon Begin. In hun negende week zakken ze één plek naar beneden van 1 naar 2. En voor Bob Sinclair blijft zitten op 3. De Black Eyed Peas, Boom Po en Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, maken de top 5 helemaal compleet deze week. Nou ja, bijna helemaal compleet. Nog één plaat te gaan. De beste plaat op dit moment van Europa. in handen van een dame die al acht weken lang in de lijst van Europa staat. En vorige week nog achter met Gone met Begging plaats moest nemen. Dit is de beste plaats van Europa, Lady Gaga Love Game. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick.